is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf die gelijk is aan de tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten. Dat betekent dat hij niet meer de gevangenis in hoeft. Wel moet hij zijn behandeling in een psychiatrische kliniek afmaken. De rechtbank in Den Bosch vindt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan dreiging met een terreuraanslag. De 44-jarige geboren Algerijn dreigde op 9 februari in de trein van Tilburg naar Den Bosch met een bomaanslag. Hij droeg een wit gewaad en riep onder meer dat hij de passagiers zou meenemen naar de profeet. De man is een psychiatrische patiënt. Hij had een dag voor de bomdreiging de gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting verlaten. In Amsterdam is Max Koonstam overleden, een van de eerste voorvechters van de Europese samenwerking. Koonstam was historicus en diplomaat. Hij werkte van 1945 tot 1948 als particulier secretaris van koningin Wilhelmina. Ook stond hij aan de wieg van de Bilderberg-conferenties. Van 1976 tot 1981 was hij de eerste president van het Europees Universitair Instituut in Florence. Ook was hij erevoorzitter van de Raad van Advies van het European Policy Center in Brussel. Max Koonstam is 96 jaar geworden. Opnieuw zijn de rechters in de zaak Wilders gevraagd. Volgens advocaat Moskowitz roepen ze de schijn van partijdigheid op... omdat ze zijn verzoek weigerden om Arabist Jansen opnieuw te horen. Jansen zegt dat raadsheer Schalke hem tijdens een etentje probeerde te overtuigen... van de juistheid van de vervolging van Wilders. Juist deze raadsheer maakte deel uit van het hof dat het OM opdracht gaf om Wilders te vervolgen. De wraakingskamer beoordeelt nu het verzoek van Moskowitz om andere rechters. Dan het weer, in het noorden buien, elders droog en zonnige periode. Middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Morgenmiddag regen.